Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Als het goed is, wordt er ook vandaag en morgen niet gevochten in Gaza. De gevechtspauze tussen Israël en Hamas zou vanochtend aflopen, maar is met twee dagen verlengd. Het zijn tijdelijke afspraken. Correspondent Nasra Habiballa denkt niet dat er snel iets definitiefs voor in de plaats komt. Op dit moment ziet dat er niet naar uit. Want zelfs het, het verlengen van de gevechtspauze... dat wil Netanyahu echt per dag bekijken. Eerder deze week zei hij dat zodra die gevechtspauze voorbij is... hij weer vol de aanval op Gaza wil inzetten. Ehm, dus ja, een nog verdere verlenging van de gevechtspauze is wellicht mogelijk. Maar dat het echt richting een langdurig staakt het vuren gaat... dat, ja, dat lijkt dus niet op. De gevechtspauze zal nu tot donderdag duren. Er is dan ruimte om gegijzelden en gevangenen uit te ruilen... en extra vrachtwagens met hulpgoederen Gaza in te sturen. Ronald Plasterk wordt zeer waarschijnlijk vandaag voorgedragen als de nieuwe verkenner. Plasterk is oud-minister, was van de PvdA. Hij moet gaan bekijken wie met wie wil samenwerken in een nieuw kabinet. Eigenlijk zou Gom van Strien dat doen, maar die kapte er gisteren al mee na beschuldigingen van fraude. En als je vandaag een rijbewijs, ID of paspoort moet ophalen in Soest... Nou, dan moet je misschien nog even geduld hebben. In het gemeentehuis daar is vannacht brand uitgebroken. Vooral bij een balie en een paar kantoren is flink wat schade. Hoe de brand kon ontstaan wordt nog onderzocht. En het duurt nu al meer dan twee weken. Maar de redding lijkt nu echt nabij voor een groep bouwvakkers in India. 41 mannen kwamen vast te zitten in een tunnel door een aardverschuiving toen ze aan het graven waren. De reddingswerkers zijn nu nog maar een paar meter van ze verwijderd. Het laatste stukje graven gebeurt nu met de hand, vertelt buitenland collega Davy. Omdat alle boormachines de hele tijd kapot gaan. Er zijn er al drie kapot gegaan. Eén is er vastgelopen op het harde steen in, de, in, de, ja, in het puin wat daarvoor ligt. Maar ook van boven. Er is nu ook van boven geboord. Via een pijp krijgen de mijnwerkers nu extra zuurstof en warme maaltijden. Hoe lang de reddingsactie nog precies gaat duren, dat weten we niet. Het weer nog, pas op als je de deur uitgaat, want in het midden en oosten kan het glad zijn. Eh, vanochtend en vanmiddag droog en af en toe zon. Vanavond zijn er winterse buien. Het wordt 2 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar lange files. Vooral op de A44 naar Amsterdam moet je veel geduld hebben... tussen Oegstgeest en Kaagdorp. Na een ongeluk is daar maar één rijstrook open. Vertraging is 35 minuten. De A9 is het druk van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein. Je bent daar bijna een kwartier langer onderweg... Op de N208 van Sassenheim naar Haarlem sta je 20 minuten in de file tussen Lisse en de aansluiting met de N207.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gevechtspauze tussen Israël en Hamas is met twee dagen verlengd. Net als gisteren zullen ook vandaag weer Palestijnse gevangenen door Israël worden vrijgelaten... en laat Hamas Israëlische gegijzelden gaan. Nederlanders staan positiever tegenover kernenergie dan drie jaar geleden, meldt het CBS. 1 op de drie geeft aan dat er meer kernenergie moet worden gebruikt. In 2020 was dat nog 1 op de vier. Oud-minister Plasterk wordt vandaag waarschijnlijk aangesteld als nieuwe verkenner. Dat gebeurt tijdens overleg tussen Kamervoorzitter Bergkamp en de partijleiders.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 Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal. I just hold Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Een mooie boot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee weer op zijn boot. Een stuk honderd jaar zijn boot, die is te groot. Hij is niet geel en niet groen en niet rood. Hij is te groot en past niet achter in de sloot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En heeft voor alle kinderen cadeautjes mee. mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Oh, ieder jaar, daar komt de Sint naar Nederland. En neemt de pieten mee, zo van het Spaanse strand. En brengt cadeautjes in de nachten. Het is ver ik kan erbij. met cadeautjes, zo hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, zo hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. En hij heeft die is een droom. Hij is niet geel en niet groen en niet rood.